Drie uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Ahoy in Rotterdam heeft Italië het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land was vooraf al grote favoriet. Tweede werd Frankrijk en derde Zwitserland. Nederland kreeg 11 punten van de jury en 0 van het publiek. En eindigde daarmee als vierde laatste. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van de stad Goma, die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten de stad. De regering heeft een evacuatieplan in werking gesteld. De lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt. De Niragungo is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij de vorige uitbarsting in 2002 kwamen 250 mensen om. De Belgische voortvluchtige militair Jurgen Konings is op de internationale opsporingslijst van Interpol gezet. Hij wordt gezocht voor dreigen met een terroristische aanval op personen en op de regering. In Nationaal Park Hoge Kempen wordt niet meer intensief naar hem gezocht. Daar hielden de afgelopen dagen honderden militairen en politieagenten een zoektocht. Dinsdag was een auto daar in de buurt gevonden. De kans dat hij er nog is is klein, zegt de Belgische politie. En daarom is het natuurgebied weer open voor publiek. Het kabinet overweegt de volgende stap van de versoepeling van de coronamaatregelen iets te versnellen. Zou betekenen dat ze ingaan op 5 juni in plaats van 9 juni. Culturele instellingen mogen dan een paar dagen eerder open dan gepland. Ook mogen mensen vier personen over de vloer krijgen... en horecagelegenheden kunnen langer open blijven s'avonds. avonds. Het kabinet neemt over een week een besluit of stap 3 van het openingsplan eerder in kan gaan. Het weer eerst Pinksterdag zo goed als droog en de zon schijnt ook geregeld.